Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Zandvoort is de brandweer bezig met het nablussen van een grote brand bij een strandtent. Het vuur werd vannacht ontdekt. Volgens de brandweer stond het gebouw snel volledig in brand. Van de strandtent is niets meer over. Het Amerikaanse leger zegt in Irak 15 leden van islamitische staten hebben gedood. Bij de aanval raakten ook zeker 7 Amerikanen gewond, meldt persbureau AP. Het Pentagon zegt dat meerdere IS-kopstukken zijn gedood die in het westen van Irak zaten. De VS denkt dat er geen burgerslachtoffers zijn. Over de gewonde Amerikanen zegt het leger niets. Het is onbekend hoe ze gewond zijn geraakt. Functionarissen zeggen tegen EP dat de militairen niet in levensgevaar zijn. In de Duitse plaats Siegen heeft een vrouw vijf mensen neergestoken. Drie van hen raakten ernstig gewond. Het gebeurde gisteravond in een bus die onderweg was naar een feest. Volgens de politie zaten er minimaal 40 mensen in de bus. De 32-jarige vrouw is opgepakt. Bij Russische luchtaanvallen in Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker zeven doden gevallen, onder wie een meisje van 14. Rusland meldt ook doden na Oekraïnse beschietingen. Volgens het staatspersbureau kwamen bij luchtaanvallen in de stad Belgorod vijf mensen om het leven. Het Formule 1-team van Mercedes bevestigt de komst van Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan vervangt Lewis Hamilton, die naar Ferrari gaat. De komst van Antonelli was geen geheim. Sinds 2019 zit hij in het opleidingsteam van Mercedes. De teambaas noemt Antonelli een groot talent en vergelijkt hem met Max Verstappen. Kimi Antonelli tekent voor een jaar bij Mercedes.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 can play that game you're playing. Play Game. Hij speelde dat spel natuurlijk met Whitney Houston. En dat spelletje was moment toch wel uitgespeeld. Want ja, ja, Whitney Houston was niet meer onder ons. En ze hebben ook nog wat optredens gedaan, Whitney Houston. Maar het was echt tenenkrommend. En die heeft niet echt een heel leuk leven gehad, Whitney Houston, volgens mij. Nee, eh, het leek allemaal zo mooi in het begin, Ja, het was allemaal zo mooi, maar het helemaal mee. Goed, jonge de, dame. De plannen zijn dus ook al uitgelekt. Dat hoorden we gisteren. De Prinsjesdagplannen van het kabinet zijn uitgelekt zoals de gratis schoolmaaltijden blijven. En expats houden toch flink belastingvoordeel. Ja, zeker. Dat is natuurlijk wel leuk om te horen dat ze die gewoon even eh, doorgeven. Nou goed, door met de muziek van Rolls Royce hier bij eh, Goedemorgen Zandvoort. Is het Love We're After? Later. Hoi. 中。 dysfunctional I really shouldn't miss you But I can't let you go Kelly Clarkson en If You Could Love Me. Hier bij Ook goedemorgen Zandvoort. Helaas geen uitzending. Uh, wegens omstandigheden volgende week hebben we natuurlijk wel weer een uitzending van goedemorgen Zandvoort. Hier, Beck Faden en Whitebread. Nothing's gonna stop us now. Goedemorgen.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 I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen.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 held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. No, no, no. We're moving.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 gaat. ZFM.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 meegaan, maar wel ergens blijven hangen. Ze komen steeds weer bij ons terug. En meestal in oktober. Meestal in oktober. hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me, squeeze me, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me. you make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to this. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright. When you hold and you squeeze the tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me If it should all come true, I'll give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. Me by because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight i do anything for you. you do anything for me. i do anything you. Keep on using me, keep on using me. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on using me, keep on using me. I'll do anything for you. You'll do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 and take a bow you lack I'd surely buy you a Cadillac Whatever you need any time of the day or night I'm not ashamed to say I hope it always will stay this way My hat is off Won't you stand up and take a for being a friend

cut it up one time.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 talk about sex. A little bit, a little bit, let's talk about sex. Let's talk about sex. Uh-huh. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel van elkaar. Herkes olur